501. Je luistert naar de Radio 501 Daverende Donderdag. Dit is het openingsuur. De Radio 501 Daverende Donderdag is iedere week te horen van 1 uur middags tot middernacht op Radio 501. Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Donderslag, het programma van Rogier van Diesveld. Van 4 tot 6 verzorgt Armin 2 uur muzikale gezelligheid in zijn programma Afternoons. Van 6 tot 8 is Barry weer met zijn programma Dreadlock. En daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greel. Van 10 tot middernacht is G-Style in Studio 1 met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. zag hij ze staan. Iemand riep je voorbij. maak ik in het openingsuur van de Radio 501 Daverende Donderdag de Donderdisc bekend. Vandaag kun je in ieder programma de Donderdisc horen langskomen. Hij is vandaag van Jos Stone en heet Super Duper Love. De Donderdisc. Dit is de Donderdisc van Radio 501. Daverende Donderdag. De Donderdisc. my life. You're haunting me. van West-Friesland. Dit is Radio 501. casket, baby. A green and yellow basket. Sent a letter to my baby. On my way I passed. pictures of Lily. Lily, oh Lily. Lily, oh Lily. Pictures of Lily. aankomende donderdag op Radio 501. sunshine.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 Work that I can't do in return. Well, save your good intentions for somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me for dust. So don't you do me no favor. Well, just you let me live and learn. I said, don't you do me no favor. Well, that I can't do in return. Na na na na. It that could be kept. I appreciate your offer, but I'm afraid I can't accept. Put your hand back in your pocket.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 En eh, zijn programma heet Afternoons. Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501 en hij is in radio tot 10 uur.